Europa kent daarmee wereldwijd de grootste groei van de motorclubs Hells Angels, Bandidos en Outlaws. Clubs zijn in verschillende EU-landen aangemerkt als een bedreiging voor de nationale veiligheid en worden door justitie en politie in de gaten gehouden. Informateur Opstelten gaat zometeen naar koningin Beatrix om zijn eindverslag aan te bieden. Morgen is er nog overleg geweest met de CDA-kamerleden Koppenjan en Ferrier, de CDA-top en beoogd premier Rutte over kritische uitlatingen over Geert Wilders. De twee kamerleden hebben gezegd dat ze maatregelen uit het regeer- en gedoogakkoord steunen. In Den Haag lijkt het weer rustig na de demonstratie van zo'n 500 Molukkers. Er was een gespannen sfeer en er waren confrontaties tussen betogers en agenten. De toegang tot de A12 is door de politie nog altijd afgesloten. Daardoor staan er rond Den Haag lange files. De Molukkers demonstreerden vanmiddag tegen de Indonesische regering. Vier op de tien Nederlandse priesters willen de discussie over het celibaat heropenen, blijkt uit een enquête van de EO en Katholiek Nieuwsblad. Een op de zeven priesters heeft ervaring met een incident dat door het bisdom is genegeerd. Door de misbruiksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk voelt een kwart van de Nederlandse priesters zich geremd in de omgang met kinderen. In Zuidoost-Beemster in Noord-Holland is een man van 93 om het leven gekomen nadat zijn auto tussen twee viaducten door was gevallen. De man nam op de A7 de afslag richting Volendam en verloor de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en viel tussen de viaducten door op een weg eronder.